In enkele wijken van Kiev zou de elektriciteit zijn uitgevallen. Een Oekraïns parlementslid schrijft op Twitter dat ze denkt dat de aanvallen te maken hebben met het zinken van de Moskva. Het Russische vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot. De kruiser is volgens het Russische ministerie van Defensie gisteravond in stormachtig weer gekanteld tijdens een bergingsoperatie. Het Oekraïense leger claimt dat het de Moskwa had geraakt met raketten. Maar de Russen ontkennen dat en zeggen dat de brand was uitgebroken door ontplofte munitie. De zoektocht naar een vermiste opvarende van een schip bij Rotterdam is aan het begin van de nacht gestaakt. Op de Nieuwe Waterweg was gisteravond een binnenvaartschip gekapseist, waren twee mensen aan boord. Een van hen werd uit het water gehaald. Naar de ander is urenlang door duikers gezocht in het water en in het schip. Maar de opvarende is niet gevonden. Het binnenvaartschip zal nu worden geborgen. Het laatste lid van de IS-terreurcel, die bekend stond als de Beatles... is in de Amerikaanse staat Virginia veroordeeld. De vier IS'ers werden zo genoemd vanwege hun Britse uitspraak. De man met bijnaam Jihadi Ringo is nu door een jury schuldig bevonden aan hulp bij ontvoeringen... en aan de dood van vier Amerikanen. Hij kan maximaal levenslang krijgen. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wonnen in Tsjechië met 3-1 van Slavia Praag. Het is voor het eerst in 20 jaar dat Feyenoord in de halve finale van een Europees toernooi staat. PSV is in de kwartfinales uitgeschakeld. De Eindhovenaren verloren thuis met 2-1 van Leicester City. Het weer opklaringen en een minimumtemperatuur van 5 graden. Overdag van tijd tot tijd zon en overal droog bij maximaal 12 tot 17 graden. In het weekend weinig verandering.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 Ook al is het nu of nooit, ik wil, ik zal voor. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik, mijn hart is kapot. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you don't be shy, girl, go Vanessa. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, thank you for girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of ditty. Let it work the kitty like, hey ladies, drop it down, just wanna see. dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Shake your body like a dancer. I must say you're the brightest thing in here. So hot people need some rain in here. Time to make X Lexus bang in here. Girl, you can do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've never seen shaking standing. Either way you do it, you look outstanding. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.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 je me check het met je eigen oog Je vindt het in de stad of in de soos Ze komt van de hotels af, ik heb duizend concurrenten voor de aandacht In de hotelschoolklas Tussen jongens in een vak. Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine ass En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martinis als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat?